Drie uur. Gert met het NOS-journaal. Ondanks de coronacrisis komen er toch nog Duitsers naar Nederland... al lijkt het er minder dan gisteren. Met name in Limburg melden zich automobilisten aan de grens. Het gaat volgens de marechaussee om tientallen Duitsers... die op weg zijn naar hun boot, de camping of hun favoriete winkel in Nederland. Dat is niet verboden. De automobilisten worden bij de grens aangesproken door de marechaussee... die hen ervan probeert te overtuigen om om te keren. De meesten geven daaraan gehoor, sommigen rijden door. Zorgpersoneel buiten de ziekenhuizen wordt nog te weinig getest... zegt beroepsorganisatie Nu91. In een enquête onder 2500 medewerkers zegt 60% dat collega's... die mogelijk besmet zijn met corona niet actief worden getest. Terwijl minister De Jong had aangekondigd dat dat wel zou gaan gebeuren. Nu91 zegt dat de procedure onduidelijk is, is en dat zorgmedewerkers van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het zou volgens de beroepsorganisatie beter zijn als de instellingen zelf gaan testen. De GGD vindt dat de kritiek te snel komt en dat het testen steeds beter gaat. In België zijn afgelopen 24 uur 327 doden geteld... die besmet waren met het coronavirus. Dat zijn er twee meer dan de dag ervoor. 67 stierf in een verzorgingshuis. Het totale aantal sterfgevallen staat daar nu op 3346. In Spanje is voor de derde dag het aantal coronadoden gedaald. Gisteren zijn er 510 sterfgevallen gemeld. Het laagste aantal sinds 23 maart. In Duitsland zijn in een, in Duitsland zijn in een dagtijd 129 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is het laagste aantal in 10 dagen tijd. Ook het aantal nieuwe besmettingen is wat afgenomen. Het weer zonnig met wat sluierwolken, 18 tot 22 graden. Later aan zee wat frisser. Morgen eerst zon, Daarna stapelwolken met in het binnenland kans op een bui. Maandag veel bewolking en een enkele bui.